Door Almegens met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen... om het schadelijke materiaal uit te bannen. Staatssecretaris Van Veldhoven wilde het wetsvoorstel voor een verbod... nog met een paar jaar uitstellen tot 2028. Maar ook daar voelde de Senaat niet voor. Veel Eerste Kamerleden willen asbest wel verbieden... maar ze vinden dat het kabinet overhaast te werk gaat... en huizenbezitters op kosten jaagt... Een ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemde daarom tegen. De man die vorig jaar een Utrechtse studenten in haar woning doodstak... is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man van 32 was haar ex-vriend... en zou niet hebben kunnen verkroppen dat ze de relatie had verbroken. Kort voor haar dood had hij nog vastgezeten... omdat hij de vrouw wekenlang had gestalkt nadat ze hun relatie had verbroken. Van de politie had ze daarom een alarmknop gekregen. De rechter rekent het de man aan dat hij steeds heeft ontkend... en nam in de strafmaat ook mee dat hij al eerder een ex had gestalkt en bedreigd. De Tweede Kamer begint een parlementair onderzoek naar hoe de politiek zijn greep op de digitalisering kan vergroten. De onderzoekscommissie gaat kijken of de Kamer op vaste momenten moet debatteren over digitale vraagstukken. En ook onderzoekt de commissie of er een aparte minister of staatssecretaris voor digitalisering moet komen. Een faillissement van voetbalclub Roda JC is voorlopig van de baan. Een groep lokale investeerders wil het begrotingstekort voor volgend seizoen afdekken. Roda JC moet binnen twee weken een sluitende begroting indienen bij de KNVB. Dankzij de investeerders gaat dat sowieso lukken. Ook supporters van de Limburgse club leveren een bijdrage. Zij hebben ruim 160.000 euro ingezameld. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken soms stevige buien over... met daarbij kans op onweer, zware windstoten en in korte tijd veel regen en hagel.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 Take my arms let me hold you like I never did before. And I should have tried just to talk about it with you, and then. If not try not to let you go away. I'm still here, so before you let me go.